Sit van der Linde met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de dreigende taal van de Amerikaanse president Trump richting Iran niet behulpzaam. Trump zegt dat vanavond een hele beschaving zal sterven als Iran geen gehoor geeft aan een Amerikaans ultimatum. Volgens Jette komt een oplossing zo niet dichterbij. Nou, we zien dat de toon en de retoriek rondom de oorlog in Iran aan het eh, verharden is... en dat dat ook een oplossing alleen maar verder weg eh, uit zicht eh, brengt. En de oproep vanuit alle Europese landen naar alle betrokken partijen is... blijf ook die weg naar diplomatie zoeken, zorg voor de-escalatie... en voorkom dat dit met aanvallen op de civiele infrastructuur over en weer tot grotere problemen leidt. Jette is niet van plan om het werkbezoek van volgende week aan de Verenigde Staten af te zeggen. Hij ziet het als een kans om in gesprek te gaan. Iran zal met een onmiddellijke en proportionele actie komen... als de Amerikaanse president Trump zijn dreigement doorzet... om Iraanse wegen en bruggen te vernietigen. De Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties zegt dat Trump aanzet... tot het plegen van oorlogsmisdaden. Mocht Trump zijn woorden omzetten in daden, dan zal Iran hard terugslaan. Akkerbouwers houden zich vaak niet aan de regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De Voedsel- en Warenautoriteit controleerde akkerbouwers en bolleboeren op het gebruik van die middelen bij sloten en beken. Bijna twee op de vijf onderzochte bedrijven overtrad de regels. In de meeste gevallen werd een middel tegen schimmelziekte te vaak gebruikt. Zo'n 100.000 fans van PSV hebben in Eindhoven de 27e landstitel van hun club gevierd. In het Philipsstadion kreeg aanvoerder Jerdy Schouten vanmiddag de kampioenschaal... waarna selectie en staf een rit door de stad maakten op de platte kar. De tour eindigde op het Stadhuisplein, waar het feest verder ging. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Het blijft helder. Ook morgen weer volop zon.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 Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. In dit tweede uur veel aandacht voor Nederlands talent. En op de draaitafel ligt in dat kader een cd van de pianist Ed Bouquet... die met zijn kwartet eh, Rutger Molenkamp, saxofoon... Robert Verwij, bas en Philippe ten Bos, slagwerk... de begeleiding op zich genomen hebben van zangeres Lisbeth Litjens. En we gaan luisteren naar een stuk en dat heet Whisper Not. Sing low, sing clear. was lost, but you forgave. I forgot. Whisper now. Don't you know we still Lisbeth Litjens bij het kwartet van Ed Bouquet. Nu ik het toch over een Nederlands talent heb... wil ik uh, dat linken aan het feit dat wij natuurlijk... bekend bij alle luisteraars inmiddels... en ver daarbuiten, ver buiten deze kring... Uh, wil ik het hebben over eh, jazz in Zandvoort... inmiddels weer teruggekeerd op de vertrouwde plek in de krocht... En die programmeert jaar in jaar uit een prachtige serie concerten. En volgende week, 12 april, hebben we een optreden van Michel Tuinman, trombonist. Maar helaas is dit alweer uitverkocht, want het loopt daar als een trein. Mensen die graag naar de krocht willen en daar een concert willen bijwonen... zou ik aanraden om naar de website te gaan van Jazz in Zandvoort. Want op 10 mei is het laatste concert van dit seizoen. En daar zijn nog kaarten, maar het gaat heel hard. Jazz in Zandvoort. En dan is er een, een, optreden rondom en met zangeres Marjorie Barnes. Dus ik zou zeggen, eh, luisteraars, ga naar die website. Want anders moet je wachten tot september, want dan begint de nieuwe serie. Eh, over trombonisten gesproken. Dus volgende week is het Michel Tuinman op de trombone. Maar daar kunnen we, als we geen kaartje hebben, niet meer heen. Pleister op de wonden. Ik ga laten horen de trompetist Frank Rossellino. Met zijn kwartet. En die gaat spelen een heel mooi stuk. Chloe. Lino Septet Chloe. Eh, wij hebben in Amsterdam de, de lokaliteit Elzas aan de mm, middenweg. En elke dinsdagavond is dan live jazz. En daar worden prachtige dingen gedaan. Zoals ook door het trio Nick van der Bos piano... Frans Rondé op de bas op deze opname... en Lex Lammers slagwerk Things Ain't What They Used to Be. trio van Nick van der Bos... waarbij slagwerker... Eh, <laughs> op het grote Chinese bekken tekeer kon gaan... dat eh, op vele podia door heel veel jazzmuzikanten wordt gevreesd... omdat dat eh, geluid van dit Chinese bekken de hele boel aan god slaat. Zeggen velen, maar kenners zeggen, het hoort erbij. En het hoort allemaal in het spectrum van de jazz. Zo is het ook nog eens. Die, die Bridgewater ligt nu op de draaitafel. Ja. En zij is een eh, jazzzangeres. Zeer bekend, geroemd. Eh, oorspronkelijk begonnen in de musicalwereld. Uiteindelijk met grote jongens gespeeld. Sonny Rollins, Dizzy, Gillespie, Dexter Gordon, Max Roach... En toen is ze overgestapt naar de jazzmuziek. Van Amerika naar Parijs verhuisd. En Billy Holiday producties gedaan. Kortom, een enorm rijk palet aan muziek. We gaan haar horen met de Big Band. En het stuk dat ik laat horen is... Uh, A Ticket Tasket. Maar dat gaat zomaar niet. Want de machine, dat gaan we ook nog een keer krijgen natuurlijk... dat die gaat weigeren. Dat willen we helemaal niet. Dames en heren, we hebben techniek. En dat gaat gewoon, eh, die gaat gewoon zijn gang. Maar nu gaat het wel. to my mommy. On the way, I dropped it. I dropped it. I dropped it. Yes, on the way, I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went pick, pick, picking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket and if that girl it don't return it, I don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. joy of mine. I just get, I I lost my yellow basket. Won't somebody help me find my basket and make me happy again? Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No. Zegt De techniek eh, gaat even op hol. Als pleister op de wonden doe ik een ander stuk van Didi Bridgewater. En dat is met een trio. En dat heet Make the Knife. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has my Keith, dear, and he keeps it out of sight with the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though Where's my Keith, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body. Oh, is life someone sneaking round the corner? Could that someone be Mac the Knife? On a tugboat down by the river, a cement bag is dropping down. The cement is just for the weight, dear. I bet that cat called Mac is back in town. Louis Miller deal after drawing out all his cash. And you'll see I'm telling you he's spending. Did he do something rash? Snooky a Jenny Diver, Polly Peach Elmer. really deep, dear. Empty shows their pearly white. Just a jackknife has my key, dear. And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet bills start to spread. pansy clothes. Where's my key? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a is alive. Someone sneaking round at the corner. Could that someone be? Ja, ze hebben dus voor gekozen om fluisterend weggedraaid te worden. Ik heb op de draaitafel Kees van Lier als met het trio Kajan Witmer. I love you. nu. Ik heb nu op de draaitafel een, een Nederlandse groep... Anders Jazzband, een oude stijlband... die eh, strikt speelt volgens de regels van eh, de orkesten uit de jaren 20, 30... zelf enorm mooie arrangementen maakt... en eh, al 40 jaar en langer rondtoert en steeds maar hetzelfde hoge niveau blijft houden. Ik ga laten horen het stuk... Eh, een stuk dat eh, niet zo vaak gespeeld wordt. I Wonder What Become of Joe. Anders Jazzband. En dan is het nu tijd voor het kwartet Frans Rondé... met zang van Ellen Machtel. I Thought About You. Seems that I read or somebody said That out of sight is out of mind Maybe that's so. But I try to go and leave you behind. What did I find? I took a trip on a train and then I thought about you past the shadow we lay. And then I thought about you. Two or three cars parked under the stars in a winding street. you. But when we pull down the shade, then I really Música you loves me. I wonder who it can be. I wonder who she can be. Someone for me. Somebody loves me. How I wish I knew who she can be. It worries me. For every girl that passes by, I shout. Hey, maybe you were meant to be for me, my loving baby. Somebody loves me, now I know who. It's you, it's you, it's you. De Four Freshmen met een uh, opgewekt stuk Close Harmony. Het stuk heette eh, It's You. Ja. Ehm, we gaan verder met een stuk waarvan ik nog niet weet wat het gaat zijn. Maar natuurlijk weet ik dat. Dat is uh, Stan Getz en meneer McFarland. En die gaan een prachtig eh, Zuid-Amerikaans stuk doen. Entre Amigos. en het zit er alweer bij een luisteraars. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. En eh, ja, we, eh, op de draaitafel ligt een eh, cd van Sunny Day. Een zangeres die al heel lang heeft gezongen. En op enig moment haar afscheidstournee begon... En daarbij werd begeleid door eh, onder meer Ronald Douglas, de zanger... Ben Schreuder slagwerk, Dol Del Prado de bas... Rob Aangebeek piano, Ferdinand Povel op de sax en Frits Landesbergen. En eh, daar neem ik afscheid mee. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En volgende week zondag weer gewoon aan het toestel...